7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Zurich heeft premier Rutte gezegd dat de Europese Unie zich moet versterken... en de onderlinge verdeeldheid achter zich moet laten. De EU moet een wereldmacht worden om rekening mee te houden, zei Rutte... in de zogenoemde Churchill-lezing. Hij wil af van het principe dat de EU besluiten unaniem neemt. De EU moet meer realisme tonen, zei Rutte. Het gaat in de wereld om macht en macht is geen vies woord, zei hij. In Duitsland zijn twee oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. De twee worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van duizenden Syriërs en twee gevallen van moord. Een van de twee was volgens het OM in 2011 en 2012 hoofd van de onderzoeksafdeling in een gevangenis in Damascus. Vanaf het begin van de opstand tegen president Assad werden demonstranten en critici van de regering daar naartoe gebracht en gemarteld. Als het tot een rechtszaak komt, dan zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich voor hun daden moeten verantwoorden. Bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker twintig leden van de revolutionaire garde om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond. De aanslag is inmiddels opgeëist door een militante salafistische groepering. De Raad voor de Kinderbescherming kan de veiligheid van kinderen in een onveilige thuissituatie niet goed controleren. Dat komt door de lange wachtlijst, melden de betreffende inspecties. Er staan bijna 2800 kinderen op die wachtlijst van de kinderbescherming. En die moeten gemiddeld 30 dagen wachten voordat ze hulp krijgen, terwijl 10 het maximum is. Eind van de maand moet de kinderbescherming rapporteren welke maatregelen er worden genomen. En Stefanos Tsitsipas heeft bij het AWN AMRO tennistoernooi de eerste ronde niet overleefd. De Griek werd verslagen door de Bosnier Damir Doemzoer. Het weer, Temperatuur vannacht van 0 tot 3 graden, blijft overal droog. Lokaal kan in het binnenland een gaatje vorst optreden.